Het klimatische nieuws van twee uur krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. KLM schrapt op Schiphol vandaag zo'n 80 vluchten door het winterweer. Dat zijn vooral vluchten binnen Europa. De afgelopen week heeft KLM ook al vele honderden vluchten geschrapt. Daarover zegt de topvrouw van het bedrijf bij Pauw de Wit... dat de communicatie naar reizigers beter moest. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg of geschande reizigers... een hotelkamer konden krijgen. In de Amerikaanse stad Portland zijn twee mensen neergeschoten door agenten van de douane. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk... maar in Minneapolis zijn directe protesten weer opgeleid. Daar wordt gedemonstreerd tegen immigratiedienst ICE. Een agent van die dienst heeft daar eerder deze week een vrouw doodgeschoten. Voor het eerst in 25 jaar moeten astronauten in het ISS eerder terug naar de aarde. Een van de bemanningsleden is ziek. Het zou volgens NASA niet om een noodgeval gaan, maar wat hij dan heeft, zegt ze ook niet. In het ISS zitten een Japanner, een Rus en twee Amerikanen. Ze zitten sinds augustus in de ruimte en zouden eigenlijk tot mei in het ISS blijven... maar komen nu nog deze maand terug. En in Engeland en Wales zitten bijna 80.000 mensen zonder stroom... door storm Goretti, meldt de BBC. Op een eilandengroep ten westen van Engeland... zijn windstoten van 160 km per uur gemeten. In Frankrijk zitten door diezelfde storm 50.000 mensen in het donker. Daar zijn windstoten van meer dan 200 km per uur gemeten. Coretti zorgt ook voor de sneeuw die op dit moment over ons land trekt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden van het land sneeuwt het. Er kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Daar geldt nu code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In het noorden wordt het min 1, elders dooit het. En tot zover het ANP-nieuws. Dank je verkeer van Flitsmeister met op dit moment eh, geen flitsers en geen vertraging. Dus dat is eh, lekker. Judith Eik. Ja, vandaag is een hele belangrijke dag als het aankomt op jouw voornemens. Vertel je zo meteen waarom. Eerst tot je zo. Something that's in my soul tells me you're So, All day, all night, been looking all my life, trying to find something. so, go. so. Hurry up, I'm waiting. en Stage. Ja, meer hardlopen kan een eh, voornemen zijn. Of meer water drinken. Stoppen met roken. Meer focus op een eh, eh, slaapritme. <laughs> Zoals ik. Gezonder eten. Ja, 40% van de mensen doet aan goede voornemens. Misschien ben jij dit jaar ook wel lekker begonnen. Hè? Nou, dan is het heel belangrijk dat je weet wat voor dag het is vandaag. 9 januari. Dan is het namelijk Quitters Day. Oftewel, opgeversdag. Ja, dat is een dag speciaal ingeluid eh, op de dag waarop de meeste mensen stoppen met hun voornemens. En dat is vaak de tweede vrijdag na Oud en Nieuw. En ja, raad het al, dat is dus vandaag. Nou, hoe komt het dat veel mensen dus opgeven? Nou kijk, het enthousiasme is dus weg. Het doel blijkt eh, vaak te groot. En eh, ja, je valt weer in je oude gewoonte. Dat is natuurlijk ook wel lekker weer, hè, wat je altijd al deed. En nu zeg ik dit niet om je te demotiveren. Sterker nog, je weet nu dat deze dag er is. Dus eh, het is ook een beetje tijd om het tegendeel te gaan bewijzen. Dus ik zou zeggen, hoppa, je kan het. Even een schop onder die kont en gaan. Olivia Dean. En dit is nieuw. Nou, Tangle. met I Run. Het verboden woord. Over drie dagen is het zover, dan start het verboden woord. Dat is een week waarbij alle Q-DJ's met geknepen billetjes hier in de studio zitten. Waarbij we waarschijnlijk om de haverklap met ons hand voor ons mond staan. En waar jij een lekker zakcentje kan verdienen. Want hoor je een Q-DJ vanaf maandag het verboden woord... Beetje. Dat dus zeggen? Druk dan op de rode knop in de studio. Kom je de uitzending, dan win je 500 euro. Ja, je hoorde inderdaad een computer... ik durf helemaal niks meer te zeggen. Je hoorde inderdaad een computerstem, want ik deed even een proef op de som. Ik heb geprobeerd ruim een na half uur, zitten nu op 37 minuten... 37 eh, minuten lang niet het woord beetje te zeggen. De timer loopt nog, dus ik mag het nog even niet zeggen. Want ik denk dat ik het namelijk het lastigst gaat zijn als ik met iemand aan het praten ben. Uh, eh, goedenacht, Roxanne. Goedenavond, Judith. Ik durf helemaal niks meer te zeggen even. <laughs> Nee, dat snap ik inderdaad. Oh jeetje. Hoe moeilijk lijkt jou dit? Dit lijkt me best moeilijk, want ik gebruik dat woord dus ook vaker. Ja, ben je er, ben je er hoe zeg je dat, ben je er wat bewuster van geworden nu? Eh, eigenlijk wel, ja. Ik probeer er nog boek op te laten. Ook weet dat jullie erop gelaten, probeer ik er zelf ook op te laten. Ja. Om het wat minder te zeggen. Ja, ja, je merkt gewoon dat het echt lastig is als je gewoon gaat praten. Het glipt er zo snel in, dat is niet normaal. hey, ehm, wat zou jouw eh, tactiek zijn als je mij was? Volgende week. Uh, probeer om er een beetje omheen te klatsen om het niet te laten opvallen. Nee, nee. Oh, jij, jij denkt gewoon lekker doorpraten zodat het niet opvalt. Ja. Ja, dat ik zo nog een beetje onderuit kom. Ik weet niet of ik er onderuit ga kunnen komen. <laughs> Maar ja, je weet het niet. Ik, ik ga het proberen, ik ga het proberen. hey, eh, Roxanne, jij hebt het laatste, nou, inmiddels bijna 40 minuten heb jij geluisterd. Ehm, dat klopt. Wat heb je gehoord bij mij? Ik heb het ene keer bijna bij je gehoord. Toen slikte je het nog naar de tijd in. En ene keer zei je het wel. Oeh, oké. Toen zei je wel een beetje. Oeh, oké. Laten we even luisteren naar, degene, eh, naar de, keer dat ik hem eh, inslikte. Komt-ie. Alles om een beetje... Zie? ik ben eh, het oefenen om het verboden woord niet te zeggen. Alles om je nieuwsgierig te maken. Ja, en je zei het al, één keer heb ik het wel gezegd. Dat was eh, dit moment. Dus eh, het is ook een beetje tijd om het tegendeel te gaan bewijzen. Nou, ik heb deze totaal niet doorgehad. Ik, totaal niet. Ik ook niet. <laughs> Het was, ja, ik kan hem, ik kan hem zelf ook niet helemaal in de gaten. Maar nee. ik, oh, zo zijn het. Ja, het glipt er gewoon in. Ongelooflijk. Ehm, ja, Roxanne, zoals ik al zei, ik ben eh, nu zo'n, eh, ja, wat zou het zijn, 40 minuutjes ongeveer bezig. Eh, vind jij dat ik mag stoppen? Ja, Judith, je mag stoppen. Je mag het woord beetje wel zeggen. Oh, ik krijg nu weer een appje dat, weer, dat ik weer net al gezegd heb. Oh, jeetje, nou, ik kap ermee hoor. Oh, oké. Jij oh, zegt ook... Dat wordt moeilijk. Twee keer dus gezegd net al. Oh, wat verschrikkelijk. Oké, ik mag stoppen van jou, hè, Roxanne? Ja, je mag er weer stoppen. Twee keer. En dit is nog maar 40 minuten. Nou, ik weet niet hoe ik dit ga doen. Nou, eh, dit wordt wat. wat is nou, dank ik ook. ik, hoop dat ik, je beter afgaat volgende week. <laughs> ik hoop het ook. hey, Roxanne, ik wil jou onwijs bedanken.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 I've never been better. Ignore the tears in my eyes. I wish that I could tell you all the things I didn't tell you when we were together. But all that I can say is I've never been better. we said goodbye, I've never been better. Ignore the tears in my eyes. I wish that I could tell you all the things I didn't tell you when we were together. But all that we can say, all that we can say, all that's left to say is I've never been better. Run Day and Never Been Better bij Q. Ooh. Ja, het is uh, bijna half drie. Bijna half drie. En eh, elke keer, elke nacht om half drie, dan doe ik iets. Of nou, rondom half drie. Dan doe ik iets wat ik elke dag doe. Dat is beroepen raden. Dus eh, ik ben op zoek naar iemand die aan het werk is. Mocht je aan het werk zijn in de taxi, op de bus, in de zorg. Noem het maar op. Stuur me een berichtje met werk. Ik ga namelijk jouw beroep raden. Mag van alles zijn natuurlijk. Mag ook zijn dat je net klaar bent werken of dat je nog gaat werken. Maakt allemaal niet uit. Dus stuur berichtje met werk als ik jouw beroep mag raden.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 She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. just be a queen. Don't be a bride, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure.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 Zometeen muziek van Coldplay. Hoe, wat, waar, wie? Om half drie. Ja, om half drie ben ik altijd op zoek naar iemand die aan het werk is. Eh, er zijn genoeg mensen aan het werk. Leuk dat iedereen zich altijd meldt. Vind ik echt gezellig. Eh, even kijken wie er allemaal aan het werk. Eh, Zoe is aan het werk. Ilsa, Charlotte, uh, Tané is aan het werk. Vincent, Ehm, wie nog meer? analyses aan het werk. Gezelligheid. En ondertussen ook Bo. Nou, Bo, jij bent al klaar, hè? Yes, ik ben net klaar. Ik ben net klaar. Jij bent eh, al thuis? Eh, nee, nog niet. Ik sta nu op de eh, parkeerplaats bij de Mac. <laughs> oh, je gaat nog even lekker langs de Mackie? Ja. Oh, wat lekker. Wat wordt het? Uh, nee, kipnuggets en een frietje. Oh, oh wat heerlijk. Wat is je laat nog open? Is dat altijd zo? Ja, in de Rosmalen is volgens mij altijd tot eh, drie uur open, vier. Zo, nou, dan kan je altijd lekker nog even naar je werk, kan je nog even, eh, even wat halen. Heerlijk. Heel goed, heel goed. hey, Bo, ehm, ik ga jouw beroep raden. Ik zet zo meteen een timer van een minuut. Ga ik allemaal vragen op je afvuren. Uh, heel graag dat jij die dan natuurlijk een beetje beantwoordt. Zodat ik een klein beetje een idee heb. En op, na een minuut ga ik dus raden wat jouw werk is. Yes. En hoe schat jij mijn kansen? Ja, Mm, ik denk 50%, wel of niet. Oei, oké, dit wordt al lastig hoor ik al. Ja. Oké, nou als je luistert en een idee hebt wat Bo voor werk doet... stuurt vooral met een berichtje deze kant op, want ik zie alles binnenkomen. Oké okay, Bo, ben je er klaar voor? Yes. Komt-ie aan. Werk je met collega's? Ja. Ehm, heb, je de werk, heb je werkkleding aan? Nee. Oké. Ehm, hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Ehm, eh, eh, eh, ja, feestelijk. Feestelijk, oké, feestelijk. Oké, moet je veel dingen tillen? Af en toe. Af en toe, oké. Ehm, is er veel muziek bij jou in de omgeving? Ja. Heb je een microfoon in je handen? Nee. Ehm, moet je veel vragen stellen aan mensen? Nee. Oh. Ehm... Um... Mina, even denk hoor. Oh, eh, ben je met je handen veel bezig? Ja. Oeh, oké. Ehm, oké, oké. Ehm, of, hoe ga ik dit nu even vragen? Eh, <laughs> even denken, wat ga ik nou zeggen? ik denk dat ik een vermoeden heb, maar ik weet het niet zeker. Oké, eh, als ik dit goed heb, hè, goh, dan ben ik... Oh, ik zie iemand die heeft ook nog iets leuks gezegd. Oké, ehm, ik ga even alleen even met je doornemen wat er zo al binnenkomt. Ja. Dit zijn nog niet mijn, vra eh, mijn antwoorden, oké? Oké. Oké, okay, Deborah die zegt bijvoorbeeld barmedewerker. Jolijn zegt horeca, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Ehm, even kijken, afwasser. Propper komt nog binnen, vind ik een hele leuke. Barvrouw, taartbezorger. In de bioscoop, achter de bar van een club komt er al binnen. Achter de bar. Ja, nou, niemand zegt het antwoord wat ik dacht. Ik dacht gelijk oh, jij bent veel met je handen bezig. Je moet ook wel eens stillen. Je, ik dacht, ja, je, bent, je, stelt niet echt vragen aan mensen. Dus de bediening lijkt mij niet. Want anders vragen wat wil je drinken. Ehm, dus ik dacht, misschien ben jij wel DJ. Dat jij zeg maar de plaatjes draait. Dat dacht ik. Dus- nee, was er maar zo'n feest. Oh, jammer. Ik dacht, dit ga ik zeggen. Maar je, hebt <laughs> afklapt. Nou ja, nou ja, dat was mijn antwoord geweest. Maar dat is dus niet goed? Nee, nee. Oh, hey, jammer. Ga me nou niet vertellen dat je achter de bar staat. Jawel, ik ben barvrouw. Nee, je niet. Oh, wacht, ik start helemaal het verkeerde in. Ik wil helemaal <laughs> feestelijk muziekje starten. Maar ik heb het gewoon hartstikke fout. Oh, oh maar ik dacht, ja, je bent geen barvrouw, want je stelt geen vragen. Want vraag je normaal altijd, wat wil je drinken? Weet je, wat wil je hebben? Nee, ook niet. Ja, het geluid zo hard dat mensen gewoon schreeuwen. En ik het maar gewoon ja oh. knik en het gewoon hm. <laughs> Jij staat achter de tap en ze schreeuwen gewoon bier. En dan vind jij, nou, hier heb je bier. Ja. Ja, oké, oké. Ik snap het, ik snap het. Maar zijn dat, eh, is dat op vaste locatie of is dat op verschillende locaties? Nee, op vaste locatie. Oh ja, oké. Dat is wel gezellig, lijkt mij. Ook met je collega's dan? Ja, supergezellig. Altijd een feestje, ieder weekend. En, en wat je hebt nu dan vier uurtjes gewerkt. Is dat altijd een beetje wat, wat, het, eh, wat het is? Of? Eh, vaak van negen tot uh, drie. En dan moeten we nog opruimen. Dus vaak ben je rond een uur of half vijf klaar. Half vijf? Ja. ja. S'nachts? Ja. Dit meen je niet? Ja. Maar nu ben je om twee uur was je klaar? Ja, donderdag zijn we maar open tot twee. Oh jeetje, wat een ritme heb jij dan ook? Ja, niet. Zo, Ebo. jeetje, Mina. Oké, dus jij bent ook echt een nachtbraker? Ja. Ja, oké, oké. En nog één vraag. Wat is het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt in de horeca? Oeh, wat is het gekste wat ik ooit heb meegemaakt? Uh, ja, ik, ja, je krijgt voornamelijk veel rare opmerkingen naar je hoofd, oh. Toch? Oh, ja. Maar, zeg maar ongepast ook. Ja, wel ongepast. Oeh, dat is niet zo fijn. Dat is niet zo goed. Dat is, dat, eh, dat is niet zo leuk. Als je het niet leuk vindt, moet je dat wel aangeven natuurlijk, hè? Ja, maar dat is eh, wel vaak duidelijk, hoor. Oh, oké. Je snout ze gewoon lekker af dan. Ik wel. Heel <laughs> goed, zo is het ook. Lekker bezig, Bo. hey, Bo, eh, thanks voor je tijd. geniet lekker van je bestelling zometeen. Ja, thanks. van de frietjes en voor zometeen dan slaap lekker. Top, jij ook. Dankjewel, hè. Doeg. Doei. doei. It's 4 a.m. I can't turn my head off.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 Dat gaan we eens even testen. Want naast al het reguliere nieuws is er ook nogal bizar nieuws te vinden. Zo was er in het nieuws dat een man en vrouw in Zwolle getrouwd dachten te zijn... maar uiteindelijk werd een huwelijk ongeldig verklaard. Nu is de vraag, waarom? Hoe kan dit? Is dat A. De trouwambtenaar bleek niet officieel beëdigd te zijn... Is dat B. De ambtenaar had per ongeluk zijn eigen naam ingevuld in plaats van de aanstaande? Of is dat C. De trouwambtenaar schreef een speech met ChatGPT? Het antwoord hoor je zo. Eerst Queen en David Bowie. Music. You sounds better with you. Music, Queen en Dave Bowie en Under Pressure. Het nieuws van vandaag, heb je dat een beetje meegekregen? En dan bedoel ik ook het bizarre nieuws. Ik had, ehm, vertelde net namelijk over een man en een vrouw die in Zwolle getrouwd dacht te zijn. Maar hun huwelijk werd uiteindelijk ongeldig verklaard. Ja, waarom was dat? Was dat A, omdat de trouwambtenaar niet officieel beëdigd bleek te zijn? Was dat B, de ambtenaar had per ongeluk zijn eigen naam ingevuld in plaats van de aanstaande? Of is dat antwoord C, de trouwambtenaar schreef een speech met ChatGPT? Ja, het antwoord is C. Ja, de speech eh, die eh, tijdens de ceremonie eh, werd opgelezen voldeed niet aan de wet. En dat kwam omdat het stel een bekende gevraagd had als, als eendagsbabs. Dus een ambtenaar voor één dag. En die schreef dus een, een toespraak met ChatGPT. En tijdens de ceremonie werden dus dingen gezegd als... beloof jij samen te lachen, samen te groeien, wat het leven ook brengt. Nou, volgens de wet moesten de aanstaande echtgenoten de wettelijke verklaring afleggen. Wat dus is, zij elk ander aannemen tot echtgenoot... en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen... die door de wet aan de huwelijksstaat verbonden worden. Nou, omdat dat niet gebeurde, verklaarde de rechter het huwelijk uiteindelijk ongeldig.